Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Stefan van Baarle zegt dat hij stopt als lijsttrekker van DENK... vanwege een conflict met het partijbestuur. Hij schrijft op X dat het bestuur zijn rol als lijsttrekker ondermijnt... maar geeft geen details. Volgens een ingewijde gaat het conflict over de kandidatenlijst... maar niet over de positie van Van Baarle zelf. Er zou al weken een padstelling zijn. De andere fractieleden, El Abassi en Ergin, steunen Van Baarle... en willen dat het partijbestuur opstapt. De 33-jarige socioloog Van Baarle is sinds 2021 Kamerlid... en was in 2023 voor het eerst lijsttrekker. Eerder zat hij voor Denk in de Rotterdamse gemeenteraad. De regio Darfur in Soedan heeft te maken met de ergste cholera-uitbraak in jaren. In een week tijd zijn zeker 40 mensen aan de ziekte overleden. Meer dan 2300 mensen zijn door slechte hygiënische omstandigheden besmet geraakt. In Soedan woedt een burgeroorlog. Miljoenen mensen zijn al lange tijd op de vlucht. In Emmeloord is vanmiddag een man van 26 overleden bij een verkeersongeluk. Hij reed op een fatbike en botste op een auto, waardoor is onduidelijk. Er werd een traumahelikopter ingezet. De man overleed in het ziekenhuis. Hij woonde in de gemeente Noordoostpolder, waar ook Emmeloord in ligt. FC Utrecht doet voor het eerst in 15 jaar mee aan een Europees hoofdtoernooi. Met een 2-1 overwinning op het Zwitserse Servet plaatsten de Utrechters zich voor de play-offs van de Europa League. Als ze die verliezen gaan ze verder in de Conference League. In 2010 speelde Utrecht voor het laatst in een Europees hoofdtoernooi de Europa League. Daarna deed de club alleen mee aan voorrondes. AZ heeft zich geplaatst voor de play-offs voor de Conference League... na een 1-0 overwinning in Liechtenstein op FC Vaduz. Het weer. Vannacht is het droog. Minima tussen 14 en 20 graden. In het binnenland kan mist ontstaan. Daarna weer een zonnige dag met mogelijk wat stapelwolken bij 27 tot 31 graden.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 Open your eyes and see, true love comes for free. i my heart open, hoping you won't let me in i have been in love before, and when I had to pay, I did it. I lose my sanity, trying to measure your intention.